Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Marine Le Pen, de leider van de Frans-radicaal-rechtse partij Rassemblement National... stond vandaag voor het eerst voor de rechter... omdat ze misbruik zou hebben gemaakt van Europees geld. In totaal zijn 26 mensen van de partij aangeklaagd. Het gaat om geld dat bestemd was voor werk in het Europees Parlement. Maar dat tien jaar lang gebruikt zou zijn om medewerkers van haar partij in Frankrijk te betalen. Het Europees Parlement zou daardoor een 3,5 miljoen euro schade hebben geleden. Marie Le Pen zegt dat zij en de partij niks fout hebben gedaan. Een man uit Den Haag die vastzit voor misbruik van jonge meisjes... heeft veel meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe werd gedacht. De man wordt officieel verdacht van het misbruiken van 31 meisjes. Werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Ibrahim A. maakte misbruik van jonge meisjes tussen 2021 en 2023. Hij zou zich hebben voorgedaan als modellen scout en zo meisjes van 6 tot 14 jaar online hebben misbruikt. Op het Martinus College in Groteboek in Noord-Holland... weten ze wel hoe je om moet gaan met frustratie en mentale issues. Daar konden leerlingen deze week op een bijzondere manier afrekenen met een probleem. Ja, keihard en supersnel borden kapot smijten op de grond. Op die borden hebben leerlingen hun frustraties geschreven. Noortje en Sanne deden dat ook. Wat ga jij opschrijven? Beste want ik ben vroeger wel eens gepest. En daar wil je ook vanaf, van dat gevoel? Ja. Ik heb nog steeds het gevoel van de eerste toen ik heel erg eh, door de hallen ook werd eh, uitgescholden met eh, emo en dat soort dingen. Omdat ik me anders uitzie dan anderen. En dat heeft me best wel zeer gedaan voor een tijdje. De jongeren hopen dat scherven geluk zullen brengen. Dan nog het weer. Vanavond droogt het soms even op, maar vannacht gaat het opnieuw flink regenen en waaien. Morgen ook regen en wind en het wordt 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland lossen de meeste files nu snel op. Hoe druk de avondspits ook was. De meeste vertraging nu nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. zijn er al. Ja. The sun turned black as night van Marduk. En nou, als je naar buiten kijkt, is dat ook wel zo. Want ja. het is black as night. yes. Vies weer. Het is echt herfst. Bah. Heerlijk. wij houden ervan. Precies. Eh, welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben Rode. Links van mij, rechts van jullie. Marcel van Kuik. Yes. Die doet alle techniek vandaag. Yes. En eh, ik... Een beetje babbelen. Maar. Praat een beetje aan elkaar. Yo. Ehm, leuk dat jullie luisteren. Absoluut. Hoe was je weekend? Eh, waardeloos. Waardeloos, ja. <laughs> ja. de hele week is waardeloos. Ah, nou dus ja, die dingen gebeuren. dan een week hoofdpijn. Ja, niet fijn. de poes in laten slapen. Ah, ah, ja, allemaal dat, heel dat triest. Ja. die dingen horen er ook bij. Dat is part niet of leuk, life. maar het hoort erbij. Zeker. Eh, wat wel leuk is, is vandaag... We hebben eh, een, een, hele speciale gast. Ik ben er heel erg trots op. Ja. Eh, we hebben straks een interview met Divo Magnus Andersen... van eh, de ex-bassist van Marduk. We hebben 17 jaar op ingespeeld. Totaal, eh, ja, 900 optredens. 70 verschillende landen. En we gaan hem bellen. Ja, en dan hopen we een interview met hem. Vet. <laughs> ik hoop het ook, ja. Daarom hebben we het eerste half uur is, eh, ja, eigenlijk toegewijd aan hem. En misschien iets langer daarna, want na het interview gaan we ook nog wat van hem draaien. Ik begon, hij is een van de eerste leden ook van Marduk. Uh Van het eerste album in ieder geval, niet van de EP, maar van dat album uit Dark Endless uit 1992. Zat er al, hij er al bij. Uh-huh. En het leuke is, Dark Endless kwam uit op 23 december. Oh. Wie is er jarig op drie? november? Uh, yeah. Yours truly. nou, wat een feest. En wat doet hij tegenwoordig? Hij is eh, producer, mixer. Hij eh, zit eigenlijk in de studio. Oké. Dus, eh, maar hij heeft nog een paar verrassingen. dat horen jullie straks allemaal niet in de right. Want anders ga ik als hij antwoorden al verklappen. Nee, precies. Oké. Gaan, we, niet doen. Nee. Dus we gaan de eerste half uur in ieder geval... Aan hem wijden. Uh, nummers draaien. Die, hij heeft ze eigenlijk uitgekozen. voor mij. Hij heeft ze naar mij opgestuurd. Dus Zijn keus. Um, cool. For everybody abroad. Uh, this show is unfortunately for you in Dutch most of the time. Uh -huh. I will talk a little bit English. We have eh, a special guest eh, with an interview today. Devo from the ex basis of Marduk, who's now working in the Andarka studios and we'll have an interview with him and the first half hour or 40 minutes is totally dedicated to him uh, records that he produced and are recorded in the Dark Studio. En ah. we start, we beginnen, yes, I'll talk Dutch again. <laughs> we beginnen met Ragnarok. Ragnarok, een eh, band uit 1994, Noorse band, black metal band. Ehm, ja, eigenlijk is het, eh, Ragnarok het laatste gevecht tussen de Noorse goden en de, en de, en de reuzen. Het eindgevecht, zeg maar. Ja. En laten we maar een van draaien, want we hebben weer genoeg geluld. Zo heb ik geen hoofdpijn als ik heel veel lul. Nou, dat is alleen maar goed. Maar, ja, <laughs> Meer lullen dus. <laughs> In 2019 hebben we Ragnarok met Now Diabolicum. Right. Nee, nou. Ah. luister je naar met het nummer Blacksmith Killed the Shepherd van het album. Waar sta je? Hier. Mysterium in... Hele lange naam. Inquinis... In... Ja, Inquitalis. Inquitalis. Uit 2021. Uiteraard uit de Endarker Studios geproduceerd door de meneer die we straks gaan bellen. Hij zit er al helemaal klaar voor. Wij nog niet. Nee. Nog even. We laten hem nog even wachten. Ja, we laten jullie nog even wachten. <laughs> Ja, ook dat. Dus we gaan eerst nog even naar een ja, die heeft hij ook. Eh, eh, deze band Nevan, Nevades. De naam is verzonnen, of de suggestie was het door Morgan Hackinson, las ik. Door? Morgan van Marduk. Oh, van Marduk. oh ja. Die hebben in 1994 ah. kwam hij met die suggestie van de naam. En ah, zo heet het nog steeds. Ja. En eh, dit is uit 1994 alweer. Oeh, klassieker. The Night Winds Carried Our Names. Oké. Van vaders. Alright. En daarna hebben we een Funeral Mist. Funeral Mist, yes. En daarna het interview, toch? En daarna gaan we denk ik bellen, ja. dan dus is dat Dat is wel tijd. Ja, gaan we doen. Alright. You. Dream. Wat, wat geen droom is, is wie we nu aan de lijn hebben. Welcome, Mr. Anderson. Thank you. Yes, we have connection. We are live now. How are you doing, sir? Yeah, I'm doing great. <laughs> All right. Thank you for this opportunity for letting, uh, letting us interview you because it's been a long while since you had a radio interview, isn't it? Yes, uh, 30 years or so. 30 <laughs> years, so we have a very exclusive uh, thing here. Yeah. All right. Uh, when you were like uh, 15, 16, you uh, you started the band Overflash. And what what bands got you into metal? Like uh, first it was uh, classic hard rock bands like uh, Kiss and Black Sabbath and Judas Priest, and then I mm, discovered uh, Slayer, Possessed, and Bathory. I think it was uh, when I heard Bathory, I, I wanted to uh, do something on my own. And uh, Overflash was uh, my first attempt to create something in extreme metal. but at first it was more like experiment uh, with uh, recording techniques and things like that, and with a four, four track portable studio. So <laughs> that's how it started and eh, then you got you uh, you met Morgan. How, how did you meet uh, Morgan of Marduk? <clears throat> Eh, it was in 1986. Actually, it was a long time ago. we met through the oh, yeah. the music scene in Norrköping, and it was a pretty small circle back then. And yeah, we shared passion for extreme metal and the, the uh, early bands like uh, yeah, of course Slayer and yeah. Creator and bands like that. So really uh, early days. <laughs> yeah, and then we yeah, we uh, I joined Marduk in '92. Uh, uh, so we were friends from from '86, a long time. And still are friends. Yes, yes, of course, yes. Yes, but you you did leave, you left Marnik in 1994. Yes. I believe. Uh, yeah, I, <clears throat> I was uh, let go and uh, uh, it's a short answer to that and uh, I really don't know the reason. Okay. And uh, I never asked and didn't speculate about the reason, so but overall, you had 17 years in Marduk. Yes. And about 900 gigs. Yeah, more or less. Yes. <laughs> yeah, that's that's a lot. That's a real accomplishment. Yeah. yeah. And, and you... I did some. Uh, I did some shows with uh, here in Norrköping. We, we did uh, Dark Endless uh, 30 years anniversary show. Yeah. With all the original members. It uh, was like so, three, four years ago, I believe. Or yeah. No, yeah. And yeah. also the those are the Unlight we did also a couple of years ago. Yeah, I saw that one in, in the Netherlands. You, you yeah. that. Uh, yeah, that was very. Uh, what's it? Yeah, that's correct. And then uh, on the, the first albums, you played guitar, then you played bass, and even you had some vocals, not in Marduk, but in, in other bands. And yes. what do you prefer most? Uh, I, I, am a guitar player, uh, I must say, but uh, I enjoy, enjoy uh, playing bass as well. I think uh, it's. Uh, uh and and also singing when there's opportunity. So never play the drums. That's the no. one missing. <laughs> <laughs> no, I can't play drums. You can't play drums. Okay, you no, can't. No. Okay, this is the only thing I can do a little bit. So yeah. maybe we can start something one day. No. yeah. <laughs> And uh, then you went to uh, what was the first? Then you went to the to the producing uh, thing, and what was the first album you produced? Uh, the first album I produced was uh, Nefandus, uh, their first album. Uh, okay, that, what we played. played. Their names. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Okay, cool. It was in '96, so I, I, recorded all their albums since then. Okay. Yeah. So you you were in the in Darker Studio since '96. Since since '98. '98. Okay. Yeah. So the first album was recorded in uh, their rehearsal room, mm-hmm. actually. Mm -hmm. Cool. And did you always, because uh, uh you played in bands before, but you always wanted to be a producer? And when did yeah, you decide to have your own studio? Uh, I started really early uh, uh, testing out uh, different techniques uh, of recording uh, when I was 12 year old. Oh, I ah, think it was early. the first <laughs> attempt, yeah. And I discovered it quite early. I was more interested in the technique than playing instruments. So, but I I want to do both. But producing is yeah, it's more fun. Okay. And it's yeah. Then you don't have to go on tour all the time. No. That's true. Um, do you see yourself perform again one day on the stage? Uh, yes. Uh, I'm not touring again, I guess. Uh, no, I don't think so. But uh, sure, occasions like this, uh, uh, gigs with Nordic anniversary shows and things like that. The December no Darkness. Yeah. I'm actually performing at December Darkness now with the Nafandas. Ah. Yeah. Cool. So you'll be on stage again. Yes. And are you playing the guitar? Uh, bass. Bass. Ah. Yep. Cool. So everybody yep. has to go to December Darkness. Yes, they have to. they have to. <laughs> people buy your tickets and go there. Yep. Uh, okay, what uh, what is your favorite Mark album on which you did not perform? Uh, I, I, would say Word Funeral. It's Word a Funeral. great album. Okay. Yeah, I love it. It's uh, great songs and the production is uh, it's uh, massive. I think it's yeah, I love it. Cool. Yeah. You never worked with Legion then, did you? No. No. No, I didn't. No. Oh, yeah. And yeah, after already the last question, it goes so fast. Um, what is the future holding for you? What are your future plans? Uh, I think it's uh, just keep on developing the studio and you know uh, helping out other bands to. I don't think I will start up with new projects and tour, as I told you but uh, uh, uh, Still want to try something else, maybe some other music, kind of music, things like that. But Mainly the studio will be my priority. Yes. Yeah, as long as <laughs> my hearing is <laughs> good. Is your hearing still good? Yeah. Okay. Keep on going. Yeah. And okay, one final. uh, Lake Checo is uh, is a band of yours, or you're working with them? Uh, it's a, a, project I have with uh, uh, friends here in Norrköping, and uh, we started a couple of years ago. And it's um, we're not planning to play live ever. It's never. It's, <laughs> no, no. Okay. It's it's too much happening in the music. So okay. It's not possible, and it's a good thing to uh, to do to play with uh, because it's uh, quite challenging for me, especially with the bass. Mm -hmm. Yeah. Okay, we're never gonna see perform you live, but we're gonna play a song here on the radio from Lake Checo. And then I, I thank you very, very much for this opportunity to have an interview with you. And uh, I wish you all the best. And someday we'll meet again. Oh, yeah, we will. Thank you. Thank All you right. very much. Thank you very much. We're gonna have some Lake Checo now, and then uh, yeah, that's it. Thank you very much. Yeah, thank you. All right, thank you. Have a good day. Thank you. Bye. Bye. zo zit je er tegenaan te, te, te kijken van... oh, wanneer komt het interview en zo is het alweer voorbij. Mocht je het gemist hebben, we hadden net een interview met Divo Magnus Andersen van de ex van Marduk. Eh, je, we luisterden net naar Lake Checo en Lake Checo is een... Eh, daar werkt hij samen mee. Ze gaan niet optreden, heeft hij net verteld. Maar ze zijn wel bezig met een nieuw album. En uh, had nog een verzoekje en dat was King of Asgard. Hier is Rivna. de King of Asgard met Rivna. We zijn nog aan het bijkomen van dat interview van net. Eh, we hebben straks eh, vervelend nieuws, maar eerst hebben we leuk nieuws. Het metal nieuws met Marcel. Yes. Dit is het Play It Louds Metal Nieuws. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Ja, het kan je niet ontgaan zijn dat Linkin Park terug is. Zeven jaar na het overlijden van frontman Chester Bennington... heeft de band besloten om de instrumenten weer op te pakken. En met nieuwe frontvrouw Emily Armstrong kwam onlangs al de eerste single... The Emptiness Machine uit. En nu heeft de band een track geleverd voor het eh, wereldkampioenschap van het spel League of Legends... dat vandaag begint, dus dat was op 25 september. De nieuwe song Heavy is the Crown zal ook staan op het aankomende comeback-album From Zero... dat op 15 november moet verschijnen. Ook volgend jaar wordt Sonic Whip weer gehouden. Op 16 en 17 mei in Doornroosje te Nijmegen is weer het toneel voor het festival. De eerste namen zijn nu bekend en dit zijn Elder, The Devil and The Almighty Blues... Temple Fang, Carcara en Then Der Hill. Maar daar komen nog vele andere artiesten bij. Early Bird tickets kosten 85 euro. En zodra deze op zijn, gaat de prijs met 10 euro omhoog. Alle informatie vind je op www.doornroosje.nl. En In Extremo viert volgend jaar het 30-jarig jubileum. En daarom organiseert de Duitse band een eigen festival. Onder de noemer 30 eh, jaren das Jubileumsfestival is het drie dagen feest op de Lorelei Vrijlichtbühne in het Duitse sint Goarshausen. Naast de jarige optreden van 4 tot en met 6 september ook onder meer IJsbrecher, Feuerschwanz, Windroos, Clawfinger ASP e Phone en Versen Gold op. Een drie dagen kaart kost 180 euro, maar er zijn ook dagkaarten verkrijgbaar. En tickets vind je op www.inextremo-tickets.de. En tot slot, eh, half juli vond op het buitenterrein bij de cacaofabriek de Helmond... de eerste editie plaats van Helmond Open Air. Het werd een leuk feestje dat naar meer smaakt. En daarom organiseert de cacaofabriek in samenwerking met Loud Noise Productions... volgend jaar gewoon een vervolg. Op zaterdag 5 juli eh, van 2025 eh, natuurlijk... zal de tweede aflevering van Helmond Open Air weer in het teken staan... van het motto Party Like It's 1993. De eerste vier namen zijn vandaag bevestigd... de Noord-Ierse alternatieve rock- en metalband Therapy... Amerikaanse trashjes van Overkill... de Nederlandse hardrocklegende Vandenberg... en de hip-hop rock-metal hybride Rude Boy Plays Urban Dance Squad. Het lijkt dus net zo'n afwisselend en hoogstaand programma te worden... als afgelopen keer. En er komen nog vier acts bij. En Therapy is alvast aangewezen als de afsluiter... met een show die zich richt op het bijzonder succesvolle... en gave studioalbum Troublegum uit 94. Een early bird ticket is voor 49 euro verkrijgbaar... via www.helmond, met twee L'en natuurlijk, openair.nl slash tickets. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. Ga door naar de afsluiter, want we hebben alweer bijna geen tijd te verliezen. Precies, de afsluiter komt van onze vriend van de show.